Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister Weerwind geeft toe dat het crisis is in de jeugdbescherming. Daar zijn enorm lange wachtlijsten, medewerkers kampen met hoge werkdruk... en er is een flink tekort aan mensen. Vanmiddag was er een debat over in de Tweede Kamer. En volgens de minister komt er meer geld om de werkdruk te verlagen en om meer mensen binnen te halen. En dik 200 jeugdbeschermers keken mee met dat debat. Ook deze meneer die de beloftes veel te mager vindt. We vragen al zeven jaar om een verandering. En die verandering komt niet. Het wordt weer op de lange baan geschoven. Er wordt weer over gesproken. Er wordt gekeken naar de gemeentes. De minister zegt ik ga in gesprek met. Maar we vallen op dit moment om. De inspectie, de inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar het optreden van de politie bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. Afgelopen weekend werden daar demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty aangevallen door railschoppers. Ook werden er eieren gegooid en zwaar vuurwerk afgestoken. En de politie zou niet genoeg gedaan hebben om die actievoerders te beschermen. En je hoeft binnenkort je telefoon niet langer op vliegtuigmodus te zetten als je het vliegtuig ingaat. Luchtvaartmaatschappijen werken aan een 5G-verbinding in het vliegtuig... door middel van een soort router die verbinding maakt met de satelliet. En dat kon eerst niet, maar door nieuwe Europese wetten kan het nu wel. En gratis games zijn hartstikke populair, maar spelers horen in de eerste minuten al dit. Uh, let's get these gems here. Did you buy a laser wall? Ja, ze worden verleid om in die game dingen te kopen. En op die manier krijgen ze toegang tot allerlei extra's... waardoor het spelletje een stuk leuker wordt. Vooral een gevaar voor de jongere spelers, zeggen experts. Want als de creditcard van pa of ma aan de pc gekoppeld is... dan tik je hem zo af. Ja, dan zie ik echt iets heel moois en dan wil ik dat graag. Bijvoorbeeld aan een level up. Dan heb je maar één level en dan ben je alweer wat kwijt. Toen heb ik ontdekt dat je het eigenlijk heel snel dingen uitgeeft. Sneller dan je denkt. En dan dat je steeds meer en meer wil kopen. Ik heb wel 50 euro uitgegeven aan alleen een klein dingetje. Krijg je nog het weer? De komende uren is het nog droog. Later vanavond begint het langs de kust te regenen. En die buien trekken vannacht naar het oosten. Morgen zon en wolken. Dan ook kans op een bui en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar flinke files door ongelukken. Op de A1 heb je de meeste vertraging van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muiden en Diemen-Noord. Je doet er een half uur langer over daar. Drie rijstroken zijn er dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ging het mis bij Amstelveen. Vanaf knopen Badhoevedorp heb je daardoor nog 10 minuten oponthoud. De andere kant op is de vertraging een kwartier. Dus op de A9 richting Alkmaar tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer. Er zijn ook nog wat problemen op de A10, de ring van Amsterdam... Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je nog 10 minuten op onthoud.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 En dit was er één van. straks gaan we vanaf 8 uur gaan we live muziek doen met Max Polman. En die is er ook. Dus uh, akoestische werk, eh, dat sowieso. En dan is het even een tijdje rustig, denk ik. Dan komen er even wat reguliere uitzendingen. Sowieso eh, misschien wel. Want er is ook nog wat het een en ander in te halen. En dat we ook nog wat nummers weer onder de aandacht gaan brengen. Dat is niet alleen uit Noord-Holland, maar dan er ook buiten. Want dan gaan we weer gewoon onder de vlag van Alternative FM verder vanaf volgende week. Maar zoals gezegd, vandaag is het dus een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dat is dus in het teken van de Noord-Hollandse producties. Ehm, ik zei al, Joshua Daniel met Undertow is eh, een nummer wat eh, uitgebracht is in deze maand. Maar datzelfde geldt ook voor deze Nienke met Blijven Rennen. take my glasses off So I can kiss you better You close your eyes And I put my hand on your cheek I don't need that much As long as we're together I feel best When our lips gently meet there ain't nothing in between you and me And as I taste your warmth I think of late last night When you got lost among your hopes and your fears You showed me all you are could ease your mind The way we talk is just how it should be There ain't nothing in between you and me this pride. Cause I've got you around. And for a moment, I wanted everyone to see. But then I realized that's not what it's about. the spotlight is the light something between you and me. Een van de, de deelnemers eh, van eh, de releases van de afgelopen maand is Sven Ros. Ik deelnemers, een van de muzikanten die dat uitgebracht heeft. Between You and Me, hij is trouwens hier ook geweest. Ik kijk naar links en wie eh, zie ik het lachende gezicht van Max Polman. Die komt hier binnenzetten. Dus, maar die moet ik zo nog eventjes een handje helpen. Want, <laughs> want ja, we hebben hier zo'n eh, bug een eh, raar verkeersbeleid. Eh, parkeerbeleid moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik moet hem een klein beetje op weg helpen. Dus ik zal even vlot hier een einde aan uh, breien aan dat gesprek wat ik heb. Daarvoor hoorde je Nienke met blijven rennen. Dit is ook een van de mensen die geweest is bij ons hier in het programma Sam Sexton. En haar laatste single heet Take It Ride. sorry that it has to be this way. But I just need some space. Oh, I'd be lying to myself if I say I never missed the good old days. And I don't think you saw this coming. hope you'll be okay. It happened quickly and without warning. I guess life got in there. getting kinda late. I really wish that I could stay. Oh, and I'm sure if it was all that great, things would have never changed. And now you're standing here beside me, but I eentje die terloops eh, gewoon bijna aan onze aandacht is ontsnapt bij 3 voor 12 Noord-Holland is eh, dit eh, tweetal, Simulation Adaptation, ook geweest in deze studio, zeker. Can't Figure This Out. Daarvoor hoorde je Sam Sexton en Take a Ride. We gaan wederom weer twee nummers laten horen. En daarachter zit een telefonisch interview met Jacob D. Edward. Een ook bekende van, van dit programma. Dus ja, het zijn er eigenlijk alleen maar bekende, heb ik een beetje stellig de indruk. Eh, dit is uh, Nien geweest in september bij ons. En eh, dat was praktisch op het moment dat ze op het punt stond om naar Spanje te gaan, naar Madrid. Want daar huist ze tegenwoordig. En reken maar, ook zij komt terug in het gedeelte van Alternative FM op 19 december. Als we dus met onze vrienden van Rainbow Radio de top 53 en wij als opwarmer daarvoor dienen... Eh, gaan, wij dat, eh, gaan wij dat onder, onder meer doen. En eh, Nien is ook een van de, de mensen die zich verklaard heeft dat ze een warm hart heeft voor de regenboog community Dus dat sowieso. Dus vandaar dat zij er dan ook tussen zit. Dit is het titelnummer van de EP die ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. nummer dat heet Hold On. drawing circles on your back Don't matter if we lose track of time. As long as you're mine, I'll be fine. I can't sleep thinking of the time that we lost, accepting that we can't change. desperately trying to hold on. What's the point? folly finds a man who flirts with a fool. And bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail See again. And the wind will surely sing with him. It seems that you have grown so tired of this sea of old recurring themes. All the young birds flying in flying out. a new. broke the chain of life The ones who never asked for more Now you crave the changes The glimmers of the new finds it stop at last. Jacob D. Edwards met Romance. En hij komt meestal in maart van, eh, van elk jaar komt hij langs. En dat was ook het afgelopen jaar het eh, geval. Toen is hij ook eh, geweest. Um, min of meer hebben we toen een beetje ook een voorschot genomen op die release. Die Francis Alban Blake heette te zijn. dat werd niet door Francis Alban Blake gedaan, maar door Frank Bond en zijn konuiten van Alaska. Maar eh, Jacob D. Edward heeft toen More Than Is... More is than... Eh, more is... More, is not the answer. God, ik kom er zo slecht uit. Fijn dat je me nog even bijvalt, eh, Jack. <laughs> ik ben scherp, hè? Ja, <laughs> je bent wel heel scherp. Jacob D. Edward, jij, we hoorden hem al aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, want eh, vorige week hadden we uh, ja, min of meer de nestor van jou aan de telefoon. Frank Bond zelf. Uh, eh, overigens natuurlijk een nieuwe single van Jacob. Strawberry Jam, ja. Strawberry Jam van Francis Albert Blake. Ik had nou echt alles door elkaar. Maar goed, ehm, jij hebt inmiddels ook een single uitgebracht. Die kondigde ehm, het label vorige week al min of meer aan. Maar ja, ik weet dat er dan twee eh, radiovrienden zijn... waarvan er ene muzikant is. Eh, die eh, zitten er natuurlijk vol bovenop. Dus die hebben hem al gedraaid de afgelopen week. Ja, Roy, Roy was er dinsdag al bij inderdaad. Ja, ja, maar, nou ja maandag had hij hem al gedraaid met oh, Maandag bedoel ik, ja. ja, tussen, tussen 7 en 8, dames en heren. In het programma Roy daar door bij de lokale omroep Volendam-Edam. Dan weet je dus dat ook weer. Eh, maar ja, eh, ja het eh, nieuwe materiaal. Maar voor, als ik even naar die single kijk, La Belle Dame. Hij is voor jou doen, is die behoorlijk lang. Ja, inderdaad. ik ben wat meer aan het experimenteren ook met langere nummers. Oh ja? de EP die hierna komt, er staan dus ook wat nummers op. Die zijn zelfs nog wat langer dan La Belle Dame. Ja, nou even over de, de, de, de EP die nog, nog moet komen. Dus de, de meest directe, dus de debuut-EP. Ja. Dat is een behoorlijk lang proces. Ja, het heeft eh, drie jaar geduurd, <laughs> denk ik ongeveer, voordat het er allemaal op stond. Ja. Eh, heeft het ook eh, te maken met iets wat met het C-virus te maken heeft? Ehm, nee, niet echt. Frank en ik modderden lekker door wel, maar ik weet niet. Ehm, ik was ook een beetje, ik ben toen ook pas begonnen. Ik, ik heb meteen iets opgenomen toen ik was begonnen. Hm. Dus ehm, gaandeweg was ik, aan het, uh, was ik de plaat aan het schrijven en was ik bezig met het opnemen. Ja. En nu is het, eindelijk voltooid. Een ja. beetje. Ja, eh, waar eh, zit het dan en waar hangt het dan nog eh, nu aan? de, de, de, technische kant van het verhaal, een beetje dat het mooi klinkt, dat soort dingen? Hij is nu klaar. Hij, is, klaar. hij is klaar om uit te, te geven. Ja. Er komt in, in januari nog, na nog een single. Ja. En dan 12 februari komt, het, komt de EP uit. Ja, en ik neem aan, ga je hem ook in een, met een release show ten doof houden? Ja, ik ga 12 februari ga ik hem eh, in de PX in Volendam ga ik hem presenteren. Kijk, en dat is op een vrijdag neem ik aan. Dat is op een zondag. Op een zondag? Kijk aan. Eh, is dat op, eh, gaan we nog even verder erover door, Bomen? is dat s'avonds of is dat s'middags? S'middags. Kijk, dat biedt perspectief. Dan sla ik dit meteen op, want dan zorg ik dat ik daarbij ben. Want eh, dat eh, is iets wat ik eh, zeker niet aan mij voorbij wil laten gaan. Dat is één. Dat zou ik erg leuk vinden. Ja, dat, dat, mits er geen gekke sneeuw en allerlei andere rare randzaken is. dat ik met de sneeuwschuiver onderweg moet. En dat ik drie, <laughs> drie dagen onderweg ben om naar Volendam te komen. Want dat kan dat natuurlijk ook. Ik van niet, inderdaad. <laughs> maar goed, dat is het verhaal. Hoe heet de EP trouwens? Als we het daar ook even over hebben. Threshold. Threshold, oké. Ehm, eh, heeft dat ook nog met elkaar eh, te maken? Eh, want, want uh, jouw kennende, jij bent een, iemand die literatuur echt letterlijk vreet, zowat? <laughs> ik lees de laatste tijd iets te weinig voor me doen nog. Ja. <laughs> nou, threshold komt kom eigenlijk een beetje... Ik zit op de threshold tussen nou, modern en romantisch, denk ik. Ja. Dus een beetje op het randje. Ja. En dan het, het werk hierna gaat aan borderline heten. Dan zit ik echt helemaal op het randje. Ja, oké. Maar dat eh, verhaal van Threshold, je, je, noemde het al, de, de romantische man in de moderne tijd. Dat is toch ook wel een heel eh, duidelijk eh, thema wat, wat, wat bij jou terugkomt. Dat is het hoofdthema inderdaad, ja. Ja, uh, hoe staat dat daarmee? hoe hou jij je staande in deze maatschappij? Nou, amper. Ik eh, ben best wel vaak eh, best wel vervreemd en somber eh, vanwege de samenleving. Vooral omdat ik nu ook weer de krant lees bijvoorbeeld. Hm. Moet je ook niet doen eigenlijk? Nou, eigenlijk niet, nee. Hm. <laughs> Moet gewoon een beetje flaneur, voyeuristisch rond blijven lopen in de stad, denk ik. als een echte romanticus. Ja. Maar ehm, ja, het, is best wel moeilijk als romanticus om te leven, omdat alles zo uh, verbitterd gemoderniseerd is en eh, gefragmenteerd. Maar ik probeer toch een beetje die, eh, dat ideaal een beetje leeg te houden. Ja, ben je soms dan eh, te laat geboren? Want ik, ik heb ook wel eens iets voorbij zien komen bij jou op je sociale media... dat je Gerard Reven helemaal te gek vindt. Oh, zeker. Ja, ik hou van Reven. Ja. Maar ik zou niet zeggen dat ik te laat geboren ben, denk ik. Ik ben best wel blij dat ik op dit moment ben geboren. Omdat nu ik was in een andere tijd, was ik waarschijnlijk ook nog een heel ander persoon geweest. Ja, ehm, als we het toch even over literatuur hebben, ehm, dan hebben we het ook over iets wat jij inderdaad uh, gecoverd hebt. More is not the answer. Want dat heb je ook gedaan. Dat is ook eigenlijk een haast eh, mythische figuur. Die, die Francis Alban bleek beter bekend als Frans de Blaak uit Warder. Zeker weten, Frans. we hebben helaas het nieuws gekregen dat hij niet meer onder ons is. Ja, nou, daar heb ik dan weer mijn twijfels over. Maar goed, dat mag. <laughs> Ja, inderdaad. Ja. Eh, en Frans de Blaak is ook een ware poëet, inderdaad. Ja. En ehm, ik, ik, ik, waardeer zijn werk echt ontzettend. Ik was ook eh, blij verrast met zijn nieuwe single. Eh, Strawberry, uh, Strawberry Jam. Ja. Heel interessant. Het is een beetje zijn uh, zielenroezelen die hij daarin bloot geeft, als het ware. Inderdaad. Nou, dat doet hij wel in elk, in elk nummer, denk ik ook, van het vorige, van, van Passages. Ja. Laat hij ehm, is hij heel erg openhartig. Zeker. Ik, ik, zie hem ook Heb jij hem ook als openhartig meegemaakt in dat opzicht? Eh, ja, ik kwam hem nog wel eens tegen op de, op de heide. In de, in de buurt van, uh, van Warners. Ik woon daar in de buurt natuurlijk. Ik ken daar mensen. Ja. Ik ben hem een paar keer tegengekomen. Ja. Bevlogen kunstenaar, zeker. Ja. ja. Eh, heeft hij ook nog iets bij jou nagelaten? Wat je, waar, jij er vandaag de dag nog wat aan, aan hebt? zijn adviezen. Dus eh, vooral dat ik moest blijven schrijven en dat ik eh, ook eh, zo'n bevlogen kunstenaar moest blijven. Net zoals hij. Dat vond hij mooi. Ja. Wat, wat, zou hij zeggen over jouw nieuwe single? Om dan even die brug te maken naar je nieuwe single. Dat durf ik niet te zeggen, inderdaad. dat, durf ik, dat durf ik niet te zeggen. Hij, qua zijn muzikale meningen was hij af en toe ook wel een beetje excentriek ook. Dus, ja, maar... was deze iets te, iets te normaal voor hem misschien. Oh. Nou, dat vind ik dus weer niet. Maar eh, eh, kijk, eh, ja, het, is alleen maar weer een mening over, over jou. Maar ik vind je zeker wat dat betreft ook redelijk excentriek in, in dat opzicht. Maar ehm, het is ook... Ja, er zitten wel wat, wat dingen in waarvan ik denk... Nou, dat zou Francis Alban Blake kunnen zijn bij jou. Ja, ik denk de motieven wel. Dus, in de, de, het hoofdmotief natuurlijk over de liefde. Hmm. De onmogelijkheid van de liefde die erin zit. Ja. Want, dat, is wel, Frans, ja. Ja, want La Belle Dame, eh, eh, dat is de titel van, eh, van die song. dat, dat het impliceert dat het iets met Frankrijk te maken heeft. En dat, zit ook in het verhaal van de Strawberry Jam. Ja, niet per se. het is La Belle Dame sans merci. is een, gedicht van Keats waar ik het op gebaseerd heb. Oh, dat is weer iets, toch iets anders. Een, een, een, een dichter. Hm. Die, ehm, die schreef aan het einde van zijn leven. Eh, ehm, hij was verliefd op een aristocratische vrouw. En eh, dat huwelijk dat mocht niet zijn. Hm. Dus eh, hij ging toen naar, naar het bordeel. Ja. En daar heeft hij uh, gevangen, zeg maar. En daar is hij later ook dood aan gegaan. En daar heeft hij een gedicht over geschreven. Dat heet La Belle Dame, Sans Merci. Dat vind ik een prachtig gedicht. En daar heb ik het, het nummer eigenlijk een beetje op gebaseerd. Ja, kun je überhaupt misschien ook dat soort dingen weer verwerken tot muzikale stuk? Ik weet bijvoorbeeld, uit IJmuiden komt eh, bijvoorbeeld uh, Fabiana Dammers. Die heeft eh, op een gegeven moment bij haar opdrachten op het conservatorium iets van Dylan Thomas bewerkt. En dat is oh. Under Milkwood. Die heeft zij gewoon, letterlijk heeft ze de tekst, maar wel haar eigen muzikale interpretatie aangegeven. Dus de muziek heeft ze erbij geschreven. Dus Sibylle Bayard heeft dat ook gedaan met een eh, gedicht van uh, eh, T.S. Eliot. Oh, oké. Ja. En nu is Paul Bond eh, toevallig ook een, een album aan het maken over allemaal kortverhalen van Hemingway. Ja, ja. Dat, dat, dat is mij bekend. Dus worden, worden jullie, ja, jij met Paul Bond, de broer van Frank, wisselen jullie soms ook nog wel eens wat dingen uit of niet? Zeker. Ehm, Paul heeft ook eh, op eh, een van mijn eh, komende singles gespeeld. Hij is een Mattiola. Daar heeft hij een pianopartij op gespeeld. Ah. En we doen nog wel eens samen een drankje en dan praten we over literatuur. Ja, dat, oh, dat is altijd wel heel fijn. Dat is nou wel aan jou besteed. Ehm, even, oh, ja, even over La Belle Dam. Ehm, dat is dus ook een van de, van de nummers die op die EP terecht komen te staan. Zeker. Oké. Ja. Dan gaan we hem eh, laten horen. Hier is eh, Label Dan met eh, Jacob D. Edward. people And the hyacinths were standing yo my plans again No, my mind's so busy Asking them to tell me how They peacefully keep growing Bathing in a ray of sun They're writing their own poems heet Berenice eh, van Leer. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Jacob die Edward met La Belle Dame. En over deze Berenice van Leer. Deze single heet Turn the World Around. En op 5 februari komt er een eh, album uit. dat heet... En dan moet ik er even bij pakken. Dat heet From Silence. En uh, Berenice van Leer is een, de frontvrouw geweest van Kraak en Smaak en Wicked Jazz Sounds... En voor de mensen die eh, wel wat langer eh, rondlopen dan vandaag... en dan heb ik het over de oudere luisteraar van Leer... Thijs van Leer, inderdaad, van Focus. Daar is zij een dochter van. En eh, zo zie je maar weer dat de appel niet geheel ver van de boom valt. We gaan verder, want we hebben natuurlijk nog meer. Dit is Los Jos met een, een, nieuwe single. En daar zat van de week ook een clip bij. En dat nummer dat heet Harry. dat het allemaal al best wel goed is zoals het is Loop je soms jezelf voorbij in een klein hoekje Wacht een ongeluk totdat je mist Doe ik dat nog even snel Maak ik alles stuk wat ik niet maken kan Of komt het morgen wel en stel ik alles uit Ik maak er toch niks van wanneer ik wat slechter ga. Zit op mijn schouder en kijkt alles dat ik doe zorgvuldig na. Jij helpt jezelf en helpt jezelf en helpt jezelf en helpt er zelfs een ander mee. Het lijkt er sterk op dat er waarheid schuilt in een veelgebruikt cliché. het eh, al een beetje op de achtergrond. Eh, ze zijn eh, al bezig met een kleine soundcheck te doen. Max Polman vanavond met Jeroen. Want die is ook meegekomen. Een, uh, een tweetal wat straks Americana gaat brengen. Maar dan iets wat, wat minder vet dan, dan we dat normaal gesproken van Max een beetje gewend zijn. want Max pakt soms stevig uit. maar vanavond is dat iets wat ingetogen wil niet zeggen dat het, eh, wat, eh, dat het eh, helemaal een beetje een stille bedoeling gaat worden. Maar dat zal nog wel meevallen. Losse Jos hoorde je net met Harry. En daarachter dus Josephine Odil of Oudhil. Hill. Soms weten we ook zelf niet hoe we dat uit moeten spreken. Maar zij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet Saai. Eh, zucht. Dus niet saai eh, zoals we dat in het Nederlands kennen. Dat er eh, niks te beleven valt. Maar het is het Engelse woord saai. Dat is hoe je het uit moet spreken. Een tijd terug ehm, had eh, Joost Lamerus Never Feels Real uitgebracht. En dat is ook een mooie brug naar 19 december... als wij op maandagavond in plaats van een herhaling... een kleine ehm, uur gaan doen wat regenboog gerelateerd is. Eh, hij heeft het eh, nummer Never Feels Real in een akoestisch jasje gestoken. En dat nummer dat ga je horen tot aan het nieuws van 8 uur.